Het Openbaar Ministerie gaat oriënterend onderzoek doen naar het werven van volmachten door Leefbaar Rotterdam... Die partij heeft zijn kandidaatraadsleden vorige week per mail allerlei tips gegeven over hoe ze aan volmachtstemmen konden komen. Raadslid Buit schreef in de mail dat hij zo'n 50 betrouwbare Rotterdammers had die met de volmacht naar de stembus konden gaan. De kiesraad zegt dat de kiezer zelf het initiatief moet nemen om iemand te machtigen. De kiesraad vindt dat de actie van Leefbaar Rotterdam indruist tegen de manier waarop de wetgever het stemmen bij volmacht heeft bedoeld. Het OM begint nu een oriënterend onderzoek naar het werven van volmachten... Volgens Leefbaar Rotterdam zijn er juridisch geen grenzen overschreden. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim is de rijkste ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het zakenblad Forbes. Hij stoot daarmee Microsoft-oprichter Bill Gates van de eerste plaats. De Mexicaan Slim heeft een geschat vermogen van 53,5 miljard dollar, een half miljard meer dan Gates. De nummer 1 van 2008, investeerder Warren Buffett, staat op de derde plaats. Het aantal miljardairs is weer toegenomen van zo'n 800 vorig jaar naar iets meer dan 1100 dit jaar. Samen hebben ze een geschat vermogen van zo'n 3600 miljard dollar. 40% van de miljardairs zijn Amerikanen, maar hun aandeel in de lijst van 's werelds rijkste neemt af. China levert voor het eerst de meeste niet-Amerikaanse miljardairs op de lijst. Hoogste Nederlander is Charlene de Carvalho Heineken. Met een geschat vermogen van 7 miljard dollar staat ze op plaats 103. In de achtste finale van de Champions League is Real Madrid uitgeschakeld. De Spanjaarden speelden in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Olympique Lyon... dat de heenwedstrijd met 1-0 had gewonnen. Een kwartier voor tijd maakten de Fransen gelijk. Ook Manchester United plaatste zich voor de kwartfinale.